meisje werd bijna een jaar geleden doodgevonden op de dijk bij Marken. Ze was eerder die avond van huis weggelopen na ruzie met haar ouders en ze lag in het donker op de weg. De Duitser zegt dat hij was afgeleid en dat hij haar niet heeft gezien. Hij reed niet te hard. Wel krijgt hij een boete van 1500 euro omdat hij niet goed oplette. Christian Eriksen krijgt een kastje onder zijn huid. Dat kleine schokjes afgeeft als zijn hart weer raar doet. Afgelopen weekend kreeg de Deense voetballer tijdens het EK een hartstilstand op het veld. Hij moest worden gereanimeerd en hij ligt nog in het ziekenhuis, maar het gaat wel weer, weer beter met hem. De overheid doet te weinig om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen, zegt de Algemene Rekenkamer. Veel drinkwater komt uit zoetwatervoorraden in de bodem en die kunnen vervuild raken bij het boren naar aardwarmte. Volgens de Rekenkamer wordt daar te weinig op gelet. En je kent ze vast, zo'n paal in de weg die omhoog schuift om zo de doorgang te blokkeren. Zo'n ding heet een poller. Sinds begin deze maand staat er ook een in een wijk in Den Haag. Tot grote verrassing voor veel automobilisten, want het gaat er vaak mis. Nou, dat is iedere dag een eh, straak. was gisteren feest, toen was het twee keer. En er zijn al elf auto's opgeknald. Of dat ze erop stonden en dat ze omhoog, eh, dat die poller eh, er was door de onderkant kwam. We zijn van plan om stoeltjes hier neer te zetten, een drankje en dan... Er staat er weer eentje te twijfelen, zo'n eikel. Kijk. De gemeente Den Haag vindt al die ongelukken erg jammer, maar zegt dat het echt duidelijk met borden staat aangegeven dat je niet meer zomaar kan doorrijden op die plek. Het weer. Het is bijna overal tropisch warm. Wordt 29 tot 34 graden. In de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe. Ook morgen zijn er pittige buien. Het wordt dan maximaal 31 graden. ZFM. Verkeersupdate.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 Het hele land oranje, we gaan naar het EK. De spelers staan er klaar voor, ze komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen ja, want Nederland is door. Ja, wij gaan ervoor. Samen voor de buis. De spanning is om te snijden, maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben met stuk tv, dus alle drankjes staan weer koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, Ja, wij gaan het halen, we worden kampioen. We zijn er weer bij en dat is prima. to make it hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen die in het jaar 2000 zijn geboren... kunnen vanaf 1 uur online een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Sinds 10 uur vanochtend kunnen mensen uit 1999 zich opgeven voor een prik. De werkloosheid is afgelopen maand opnieuw gedaald. In mei had 3,3 van de mensen die kunnen en willen werken geen betaalde baan. Het percentage ligt nog iets boven dat van vlak voor de crisis... maar ruim onder de piek van afgelopen zomer. De Deense voetballer Christian Eriksen krijgt een inwendige defibrillator. Het apparaatje grijpt in bij gevaarlijke hartritmestoornissen. Eriksen kreeg in de wedstrijd tegen Finland zaterdag een hartstilstand... en werd op het veld gereanimeerd. Het weer geleidelijk overal zonnig bij 29 tot 34 graden.